niet mijn snoepje van de week. Dat zeg je altijd tegen van de week. Dat zeg je altijd tegen mij en dan ben jij zo onweerstaanbaar. Snoepie van de week, jij noemt mij Snoepie van de week. Ik leg die roddels maar opzij, jij bent toch echt alleen voor mij. achter je aan, maar oh, je hebt ze laten staan. Ja, ja, ja, Snoepie van de week. Jij noemt mij Snoepie van de week. Dat zeg je altijd tegen mij en dan ben jij zo onweerstaanbaar. Snoepie van de week. Jij noemt mij Snoepie van de week spiegels maar opzij, want jij bent echt alleen.